Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement zou een akkoord hebben bereikt over het aanpassen van de omstreden vaccinatiewet. De wet komt er wel, maar er zouden concessies zijn gedaan. Zo zal zorgpersoneel dat zich niet wil laten vaccineren niet worden ontslagen... en wordt de pas sanitair niet verplicht voor winkelcentra. Gisteren waren er naar schatting 160.000 mensen op de been... om tegen het vaccinatiebeleid van de regering te protesteren. De rechtbank Rotterdam vervangt drie rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien, doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. Rechters mogen niet over meer kennis beschikken dan het Openbaar Ministerie en de verdediging. Maar de kennis kan niet worden gedeeld omdat die staatsgeheim is. En daarom worden de rechters vervangen. In Tunesië zijn gewelddadige protesten uitgebroken tegen het coronabeleid van de regering en de slechte economische situatie in het land. Duizenden demonstranten eisen het vertrek van de regering. Onder meer in de hoofdstad Tunis liepen betogingen uit op rellen. Daar zetten ordentroepen, troepen traangas in om de menigte uiteen te drijven. In Kenia zijn twee mensen gearresteerd die worden verdacht van de moord op een Nederlander in Kenia. Het zijn een man van 22 en een vrouw. Een van de twee zou een bekentenis hebben afgelegd. De Keniaanse echtgenote van Herman Rauwenhorst zou de moord op hem hebben beraad. Hij werd begin vorige maand doodgevonden in zijn appartement in Mombasa. In Chaudfontaine in België is een week na de overstromingen nog een dode man van 20 gevonden. In en rond Chaudfontaine was de overlast door het water groot. Er zijn zes mensen omgekomen. In heel België hebben 37 mensen de watersnood zeker niet overleefd. Naar vijf mensen wordt nog gezocht. Het weer, vannacht een graad of 16 met wat nevel of mist. Morgen eerst zonnig, maar in de kustprovincies al buien. Morgenmiddag opnieuw onweersbuien, maar ook af en toe zon. En 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. welkom terug bij Pistol Radio Show 1448. Zeg het goed? 1448, ja, ik zeg het goed. Guy Bergeron is een goede bekende voor ons geworden de laatste nou, jaar eigenlijk pas, want het is nog niet zo lang. Hij maakte speciaal voor dit jaargetijde het album Summer Duets, 12 tracks, niet zo lang en allemaal op solo gitaros. Eh, en het, ik mocht zeggen, het is eh, buitengewoon lekkere muziek. Oliva. Dat is een artiest of artiesten met Lilith and the Garden of Eden. Daar, dat is het tweede nieuwe album in dit uur. Dan hebben we op het derde een eh, wereldmuziek, wereldmuziek. Sorry, en dat is eh, percussie van eh, Koreaanse muzici. En dat kan er wel eens stevig aan toegaan. Eens even kijken, dan hebben we nog uh, eh, Darlene Koldenhoven. Ja, de mevrouw die in 71 eh, jaar is deze dame al, inmiddels al. Eh, woont in Amerika en Koldenhoven is wel weer een echte Nederlandse naam. En dat heeft ze zelf uitgezocht. Ze heeft het ooit eens verteld dat ze familie in, of verre familie dan wel, zwaar, in Groningen heeft wonen Sabine van Baren komt ook weer in langs in dit eh, uur. Maar niet alleen samen met Mark Joghurt eh, op piano brengt ze een eh, track ten gehoor. We sluiten af met Dan Blanchard. En even kijken, zijn album heet Awakening. Nou, en daar, dat is het laatste trackje van dit uur.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 We are an ancient story now coming alive. We are the weavers, the dreamers, the keepers of light. We are an ancient story now coming alive. You are the weaver, the dreamer, the keeper of life. You are an ancient story now coming alive. You are the weaver, the dreamer, the keeper of light. You are an ancient story now. Coming alive, behold fast to the vision of an awakened planet and people, and allow ourselves to surrender all fear into love. We feel the tides now turning. Imagine a world renewed by the fire of our heart's deepest yearning. Our vision is born anew. You are the maker, the creator, co-creator of life. You are the dreamer, the redeemer, rainbow warrior of light. Immortal in nature, eternal in truth. At the turn of the tide, we open our eyes. The on way, on way, born anew. Gather round, gather round, dear family, feel what's coming through. Place our hands upon the landing, all our gratitude. Circle up, circle round, dear family, wake within the dream. Our new story is being born, woven through you and me. We are the weavers, the dreamers, the keepers of life. We are an ancient story now, coming alive. We are the Crystal Verart. Thank you for listening to Peaceful Radio.